van de luchtmacht is een van de meest gevreesde overheidsdiensten in Syrië. Die vrijwel wijken in Aleppo waar rebellen het voor het zeggen hebben. Het weer nog, is droog en het koelt af naar een graad of 2. Overdag geregeld zon, met in het oosten middags kans op een bui.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 Ambassadeur Lippert is naar het ziekenhuis gebracht... Maar hij is niet in levensgevaar. Op foto's is te zien dat zijn hand onder het bloed zit en het lijkt erop dat hij een hoofdwond heeft. De dader is een man van 55. Tijdens de aanval riep hij dat Noord- en Zuid-Korea moeten worden herenigd... en dat hij tegen de militaire oefeningen van Zuid-Korea en de Verenigde Staten is. De man is opgepakt. De Amerikaanse minister van Justitie Holder zegt dat de stad Ferguson onmiddellijk de manier waarop de politie te werk gaat structureel moet veranderen. Hij reageert op de uitkomsten van een onderzoek waaruit blijkt dat de politie van Ferguson zwarte Amerikanen stelselmatig discrimineert. Afgelopen zomer waren er in Ferguson hevige rellen nadat de politie een ongewapende zwarte tiener had doodgeschoten. De afgelopen dag is het onduidelijk gebleven hoeveel mijnwerkers er zijn omgekomen bij een explosie van methaangas in een kolenmijn in de buurt van Donetsk. De autoriteiten spreken van zeker 17 doden en 15 gewonden. Persbureau Interfax meldt dat alle 33 mijnwerkers zijn omgekomen. World Press Photo trekt een omstreden prijs voor de Italiaanse fotograaf Giovanni Troilo toch in. Troilo kreeg de prijs voor een serie over de Belgische stad Charleroi maar volgens de burgemeester van Charleroi bevat de serie geanceneerde foto's die nadelig zijn voor zijn stad. World Photo ging daar in eerste instantie niet op in, maar zegt nu nieuwe informatie te hebben, waaruit blijkt dat een van de foto's helemaal niet in Charleroi is gemaakt. En daarmee heeft de fotograaf de regels overtreden en dus moet hij zijn prijs inleveren. Het weer dan nog, het is droog en het koelt af naar een graad of 2. Overdag geregeld zon, met in het oosten is middags kans op een bui. Het wordt 8 of 9